Drie toestellen zijn woensdag al vertrokken, de andere gaan de komende dagen. Twee van de toestellen zijn reserve. De Tweede Kamer heeft gisteren tot s'avonds laat over de missie vergaderd. Zoals verwacht krijgt hij de steun van een brede Kamermeerderheid. De autoriteit Consument en Markt gaat onderzoek doen naar fraude door ICT-bedrijf Ordina. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarom gevraagd. Het heeft inmiddels dossiers overgedragen aan de ACM. TV-programma Zembla meldt dat Ordina fraudeerde bij aanbestedingsprocedures. Het bedrijf kreeg van ambtenaren vertrouwelijke stukken en gebruikte die voorkennis om orders binnen te slepen. Justitie is ook een intern onderzoek begonnen naar de integriteitsschendingen. De Australische regering heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar wantoestanden in het asielzoekerscentrum op Nauru. Vrouwelijke bootvluchtelingen zouden door bewakers seksueel worden geïntimideerd en ook zouden kinderen worden gedwongen seks met elkaar te hebben. De oppositiepartijen Labour en De Groenen hadden op een onderzoek aangedrongen. Een Amerikaanse cameraman is in West-Afrika besmet met ebola. Hij was voor, een, voor omroep NBC aan het werk in Liberia. Afgelopen woensdag werd hij ziek en artsen zonder grenzen stelden vast dat hij ebola had. De cameraman wordt voor behandeling naar de VS gebracht. Ook de drie andere leden van de NBC-ploeg gaan terug naar huis. Hoewel zij niet ziek zijn. Uit voorzorg moeten ze drie weken in quarantaine. Dan nog het weer. Eerst kans op mist.